Twente supporters worden doorverwezen naar een ander plein. Op de pleinen kan op grote schermen naar de beslissende confrontatie in de arena tegen Ajax worden gekeken. In totaal zijn al 10.000 mensen in de binnenstad. Ook in het stadion van FC Twente kunnen supporters de wedstrijd volgen. Zo'n 1.620 fans zijn naar Amsterdam afgereisd. Het stadion biedt plaats aan ruim 50.000 toeschouwers. Ajax heeft zijn fans opgeroepen in het rood-wit naar het stadion toe te komen. In de selectie van Ajax ontbreekt de geblesseerde club topscorer Mounir Alhamdoui. Als Twente de tweede landstitel op rij verovert, vliegt de selectie in Chinook-helikopter terug naar Enschede. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man van 31 die gisteren omkwam bij een schietincident in Amsterdam is gedood door een politiekogel. Ook raakten er twee mensen gewond door politievuur. Beide mannen liggen nog in het ziekenhuis, ze zijn buiten levensgevaar. Het OM onderzoek berichten dat er sprake was van een vechtpartij waarbij de agent in het nauw werd gedreven door een groep mensen. Er zijn zeker vijf verdachten aangehouden. De Franse topman van het IMF, Dominique strauss kahn wordt in New York verdacht van poging tot verkrachting en vrijheidsberoving. Hij werd gearresteerd in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Hij zou een kamermeisje in een hotel tot twee keer toe hebben vastgegrepen en haar hebben gedwongen tot orale seks. De vrouw wist te ontsnappen. strauss kahn geldt als invloedrijk Frans politicus en wordt gezien als mogelijke uitdager van president Sarkozy. Bij de vechtpartij onder toeschouwers van een kickboxgala in Hoorn waren gisteravond ongeveer 100 mensen betrokken. Dat meldt de politie. Een man van 20 is aangehouden. Hij heeft mogelijk buiten de sporthal enkele schoten gelost. Er zijn een paar gewonden. Eén zwaar gewonde ligt op de intensive care. Volgens een politiewoordvoerder blijkt uit getuigenverklaringen dat het misging toen twee kickboxers zich onsportief hadden gedragen. Het publiek ging zich met de wedstrijd bemoeien en dat ontaarde in een grote vechtpartij.